uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Australië worden bedrijven als Facebook en Twitter mogelijk strafbaar... als er via hun platform een livestream van bijvoorbeeld een aanslag wordt getoond. Het parlement heeft met een wet ingestemd waarmee techbedrijven verantwoordelijk worden... voor de gewelddadige foto's en filmpjes die op hun site worden gepost. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 10 van de jaaromzet... De wet is kort na de aanslagen in Christchurch opgesteld. De dader zond zijn daad live uit op Facebook. De Vereniging van Strafrechtadvocaten vindt het griezelig dat advocaten die terreurverdachten bijstaan de Verenigde Staten niet meer in mogen. De organisatie wil tekst en uitleg van de justitieministers Grapperhaus en Dekker. Volgens de vereniging doen de advocaten gewoon hun werk. Gisteren werd bekend dat twee advocaten van de terreurverdachten... die vorig jaar zijn opgepakt in Weert en Arnhem... zich hebben teruggetrokken uit angst dat ze anders de VS niet meer in mogen. Onlangs mochten Belgische en Nederlandse advocaten... de Verenigde Staten niet meer in nadat ze terreurverdachten hadden bijgestaan. In Mozambique begint vandaag een grote vaccinatiecampagne tegen cholera. Na de verwoestende orkaan Idai zijn in het land al zeker 1400 gevallen van cholera bekend. De bedoeling is dat er zeker 900.000 mensen worden gevaccineerd... om te voorkomen dat ze ook ziek worden. Artsen zonder grenzen helpt daarbij en heeft inmiddels drie centra... waar mensen met cholera behandeld worden. Het gat dat vorige maand ontstond in de historische stadsmuur van Maastricht is groter geworden. Er zijn weer stenen afgebrokkeld. Daar werd al rekening mee gehouden dat de muur instabiel was. De gemeente neemt binnenkort maatregelen om de stadsmuur te beschermen. Zo wordt de muur aan beide kanten gestut. Het weer nog vrijwel overal droog. In het noordoosten kan nog wel wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen droog en af en toe zon. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland is de ochtendspits voorbij. Wel is de Koentunnel eventjes dicht richting Den Haag vanwege het hoge vrachtwagen.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 You say that I mistook me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance, I in a, in a nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard.